Jelle Seubring met het NOS Journaal. Academische ziekenhuizen hebben vorig jaar 25 miljoen euro bespaard op medicijnen. Dat schrijft de Telegraaf op basis van interne cijfers van de Federatie van Academische Ziekenhuizen. Naar schatting kan dit jaar nog 40 miljoen worden bespaard... doordat de ziekenhuizen doseringen beter afstemmen... en eerder stoppen met medicatie als die niet werkt. Ook wordt de niet gebruikte medicatie steeds vaker voor andere patiënten gebruikt. De president van Brazilië heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... na de vliegtuigcrash van gisteren. Daarbij kwamen 61 mensen om het leven, 57 passagiers en vier bemanningsleden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Sao Paulo. Een binnenlandse vlucht van de Braziliaanse maatschappij Voipas stortte plotseling neer. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Rusland heeft extra maatregelen genomen in drie grensregio's... om verdere aanvallen van Oekraïne te voorkomen... Dat meldt een Russisch staatspersbureau. Er zouden antiterreurmaatregelen zijn genomen. De regio Koersk, ten noordoosten van Oekraïne, werd deze week binnengevallen door Oekraïense militairen. Gisteren werd een militair vliegveld in die regio aangevallen met drones. In Amerika mag de psychedelische druk MDMA nog niet worden gebruikt voor de behandeling van posttraumatische stressstoornissen. Toezichthouder FDA heeft een aanvraag van een geneesmiddelenfabrikant voorlopig afgekeurd. De toezichthouder wil aanvullend onderzoek. De fabrikant wil dat de toezichthouder het besluit heroverweegt. MDMA is een druk die onder meer voorkomt in ecstasy-pillen. MDMA-therapie is ook in Nederland illegaal... maar wordt wel er wordt wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden... bij behandelingen van PTSS. Het weer vannacht droog, kans op mist en een graad of 14.